Goedemorgen, ik ben Dielke Teertza. Eh, dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste Nederlanders zijn terug uit Kabul. Gisteravond laat kwam hun vliegtuig aan op Schiphol. Het was een lange dag. Van de Afghaanse hoofdstad Kabul vlogen de 35 Nederlanders... via een tussenstop in Georgië naar Amsterdam. Later vandaag staan meer evacuatievluchten gepland. Hoeveel is niet bekend, vertelt verslaggever Jeroen de Jager. Wat we daarvan weten is dat in ieder geval de komende weken er dagelijks drie vluchten eh, op Kabul gaan vliegen. Afhankelijk van eh, het aantal passagiers dat dan aanwezig is op het vliegveld, nemen ze Nederlanders mee. Als het vliegtuig niet vol is, ik geloof dat er zo'n 60, 70 mensen in kunnen, dan nemen ze buitenlanders mee. Dus het is steeds opnieuw naar dat vliegveld gaan en maar hopen dat, eh, dat je mee kunt. Er wordt verwacht dat er de komende de tijd 166 Afghanen naar Nederland komen... die in hun thuisland voor de Nederlandse regering hebben gewerkt, zoals tolken. Ook hun gezinnen komen mee. Lijkt erop dat Nederland vandaag weer wat positiever op de Europese vakantiekaart komt te staan. Waarschijnlijk gaan de provincies Overijssel, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland naar Oranje. Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg zijn dan de enige provincies die nog op rood blijven staan gaat goed met de otter. Volgens de zoogdiervereniging komt het dier de laatste jaren steeds vaker voor. Toch kan de vlag nog niet helemaal uit. Voor de voortplanting zou het goed zijn als ze kunnen paren met otters uit bijvoorbeeld Duitsland. Maar voordat ze daar aankomen lopen ze kans om onder een auto te komen. Daarom zijn er op steeds meer plekken veilige oversteekplaatsen. Als je over een tijdje naar een festival, sportwedstrijd of voorstelling wil... moet je zelf iets betalen voor een corona-toegangstest. Dat heeft de Tweede Kamer gisteravond besloten. Volgens demissionair minister De Jonge is zo'n eigen bijdrage nu wel een goed idee... omdat iedereen de kans heeft gehad om zich te laten prikken. Maar PVV-leider Wilders vindt het oneerlijk. Je zal maar een Limburgs gezin zijn die koffie met fly in het weekend gaat eten... in een lokale horeca-establishment. En je bent 30 euro kwijt voordat je één kop koffie en een stuk fly binnen hebt. En je ziet tegelijkertijd dat je buurman binnenkomt en die heeft een coronabewijs en die hoeft niks... Tweede Kamer wil wel dat er een regeling komt voor Nederlanders die niet gevaccineerd kunnen worden. Zoals mensen met een bepaalde ziekte of een allergie. Het weer veel wolken vandaag, er kan een klein buitje vallen. In het zuiden heb je de meeste kans op zon. Het wordt 18 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer...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 looking for you. I gotta tell the truth. Yeah, yeah. Oh, oh, I'm only leading you on. That's wrong, so wrong. And when I'm working, you're the only one that I want. But when I'm working, I told you from the start, I'm not perfect.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 De leegstand van winkels is licht gedaald. Blijkt uit cijfers van winkeldataverzamelaar Locatus. Begin dit jaar stond 7,5% van de winkelpanden leeg en nu is dat 7,2%. En in Haiti worden steeds meer doden geborgen na de aardbeving van afgelopen zaterdag. Inmiddels zijn 2189 lichamen geteld. De afgelopen dagen zijn nog veel lichamen onder het puin vandaag gehaald. Het weer. Veel bewolking vandaag, maar eerst hier en daar nog een buitje bij maximaal 20 graden. After takeoff, we'll pump up the sound system, we're going to... it on les de battent Monsieur, que voulez-vous, que voulez-vous Non, mais de quoi je me mêle Je veux de l'air, avec toi je peine Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non, y a pas de repère. Mm. Chérie, fais-moi mm, mm. Je veux le bifton, pas de bobo. Chérie, coco, ma photo. Fais-moi pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mia tout chez moi, je le sais bien, je le sais. Appelle-moi Kataléa, mais à hmm. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule.